Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Orkaan Irma hangt inmiddels boven Cuba. Over schade daar is nog niet veel bekend, behalve dat een aantal kustplaatsen is overstroomd. De orkaan is er een van de categorie 4. Boven Sint Maarten was het een categorie 5, dat is de allerzwaarste. Na Cuba verplaatst Irma zich naar Florida. Daar wordt hij morgenavond verwacht, volgens de laatste ramingen aan de westkust, dus niet aan de kant van Miami. De gouverneur heeft ruim 5,5 miljoen inwoners gevraagd hun woning te verlaten en een veiligere plek op te zoeken. Premier Rutte heeft plunderaars op Sint Maarten gewaarschuwd dat politie en defensie de bevoegdheid hebben om hard op te treden. Dat zei hij na afloop van een nieuw crisisberaad van het kabinet over de gevolgen van orkaan Irma. Vandaag is de noodtoestand uitgeroepen op het eiland. Daardoor krijgen agenten en militairen meer bevoegdheden. Volgens Rutte is dat nodig omdat de situatie nog niet voldoende op orde is. Nederland gaat na het weekende bekijken of er meer mankracht naar het eiland moet. Inmiddels zijn er ruim 300 militairen. Maandag komen er nog eens 100 bij. Ook de evacuatie van Nederlanders is op gang gekomen. Mensen met medische klachten hebben voorrang. Onder andere 56 nierdialysepatiënten zijn van het eiland gehaald. In Nederland heeft het weer ook invloed gehad op de gang van zaken. In het hele land werden evenementen afgelast of aangepast vanwege wateroverlast. Gisteravond, vannacht en ook vandaag nog viel lokaal veel regen. In Den Haag werd een groot sportfestival afgelast in het Zuiderpark. Het terrein stond compleet onder water. En in Gelderland werd een paardensportevenement afgelast. Daarvoor hadden 17.000 mensen een kaartje. Het weer, nu, er vallen nog buien, maar vanuit het westen wordt het droger. Minima vannacht van 7 tot 11 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. Verder is het zo goed als droog met wat zon bij maxima rond 18 graden.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 Een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. Vandaag zaterdag 2 september. Waarschijnlijk het laatste weekend dat je nog kan genieten, want dan eh, moet je waarschijnlijk weer naar school. Werken, vakantie zijn we er helemaal voorbij. Nou, wij hebben nog weekend, hè, dus uh, zaterdagavond betekent tot middernacht het lekkerst op de radio. De eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop. Tussendoor natuurlijk laatste shownieuws, de party updates en de team boven beste plaat van de dansgroep.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 Hij doet het erg goed. Nee, niet de nummer 1. Die ga je zo meteen horen. Je horen zojuist Felix Jan en Mike Williams met Feel Good... Ik loop alweer vooruit in het programma. Nu op de radio, Jonas Blue.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 Met Jack op het trek en jij weet het, ik ga weer gauw. Met mijn stappen vriend, die snap jij niet, dus ik leer jou. Ik ben met boef, je bitch wil plakken man. Links, rechts, doe je ding, laat het zakken dan. Je bent niet serieus, je bent grappig man. Dit is Alkmaar en dit is Amsterdam. Je zusje is mijn fan, van je moeder. Mijn jongens slikken M voor die dames uit de poeder. 30k voor de fit, mag dag maar ze snoeber. Een jongen is geblest, dat ik vaak nog vroeger. Ik slaap met een douche, werd bakken met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Ik denk aan mijn kanten Dit het is een lange tijd. Nu doe ik shows in Su en land op Zanderij. Ik was nooit interessant, nu belangrijk. Vlug gemist, dat werd een lange reis. Doe voor mij patat, maar neem voor lange reis. Geen lange rij, maar de gastenlijst. 55 is mijn vaste prijs. En ik kom in je club en ze betasten mij, baby. Je moet niet aan me zitten, kom naar mijn krip, kunnen lachen liggen. Ik was vroeger boos, maar kon aardig spitten. Miss Koevoet, zit jaren binnen. Nu wil ze zitten aan mijn lijf, maar ben niet gespierd. Mijn lijf was geen vlees, niet gezien. wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom. Ik ga slapen met een douche, zo wit wakker met een ton. Ik denk aan mijn klanten, terwijl ik langs de rij, hier word je 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Alle mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Alle mannen doen splash. Ik ging slapen met een douche, werd wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom. Ik ging slapen met een doek, zo werd wakker met een ton.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 En eh, ja, ze hadden al een videoclip, maar ze hebben nu weer een nieuwe gemaakt. En hij is leuk. En de volmuziek van Leeuw Kleine en Boef met de Krantenwijk. Ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Een serveerster in een visrestaurant in Boston... heeft al heel erg gulden voor gekregen van Amy Schumer. De komiek moest een rekening van 80 dollar betalen. Dat is ongeveer, eh, nou het zal het zijn, 67 euro. Hij liet daarbij 500 dollar, oftewel 420 euro extra achter. Ze was heel aardig, vertelt de eigenaar van de Union Oyster House aan People. Ze vertelde aan de bediening dat ze zelfs ook veerster is geweest... en weet hoe zwaar dat werk is. Emmy heeft een gewoonte gemaakt van flinke fooi geven. Vorig jaar gaf ze zelfs 1000 dollar aan het bedienend personeel in een bar in New York. Waar ze met vrienden voor 77 eh, dollar had gedronken. in de radio radioshow van Howard Stern legde ze uit waarop. Ik krijg er een goed gevoel van. Als ik in die tijd 1000 euro had gekregen, was mijn hele maand goed geweest. Dus eh, ja, ook sommige mensen denken een beetje back to the roots. Hoe was het vroeger toen ik nog een, eh, een simpel persoon was? Zonder rijkdom en heel veel geld. En ja, dat is toch altijd leuk dat de mensen ook weer een beetje teruggaan in de tijd. En dan ook denken hoe was het geweest als ik eh, niet beroemd was geweest... en ook maar gewoon eh, een simpel persoon was geweest. Dan eh, hè, tegenwoordig phone. Nou, ik weet niet hoe, jij erover denkt, maar ik ben altijd wel van het phone. Maar tegenwoordig is het niet meer zo. Sinds de euro wordt er weinig voor gegeven. Zie je eens antwoord door met muziek, want daarom zit ik natuurlijk aan je radio gekluisterd zaterdagavond. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurt in de clubs in... Amsterdam en Haarlem. Met eh, de, geweldige party-update. Maar is nog even muziek. Brooke Jader, tezamen met Daniel Sanapel. Nee, Som Daval. Met Tuesday. Alleen in de Harmo en Vibes remix. Tuesday, on Monday, on Tuesday. Got your girl in the crazy Tuesday, on Monday, on Tuesday. Got your girl in the crazy Tuesday, on Monday, on Tuesday. Got your girl in the crazy Tuesday, on Monday, on Tuesday. Got your girl in the crazy Tuesday, on Monday, on Tuesday. Got your girl, got, got, got, till I get to that. I've got to find that girl. And what I say, I'm packing up my bag. I've got to find that girl. Now hit the high. I'm gonna keep moving till I get to that. I've van uh, eh, Ginia Bini en The Rituals met Got to Find That Girl. En daarvoor Burak Jetter en Daniel Sandoval met Tuesday. En dan dit keer in de Harmo en Vibes remix. CFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duin en het centrum van Zandvoort. We gaan eens even kijken wat voor leuke feesten allemaal Er zijn... vanavond her en der eh, hier in de buurt. Nou, als eerste natuurlijk eh, in de Escape in Amsterdam... het wekelijkse feestje Brainwash... En uh, begin vroeg om half negen waren de deuren al open. Dus, eh, hè. Maar eh, als je naar me luistert, dan ben je er nog niet. Maar ik zou lekker om een uur of twaalf heen gaan. 11 uur in de auto stappen. En, of met openbaar vervoer en dan lekker naartoe gaan. Vanavond Brainwashing Escape in Amsterdam. Voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En wie die vanavond mee heeft genomen, ik heb echt helemaal geen idee. Moet je maar even kijken op de website eh, escape.nl. Daar vind je al die informatie. Nog meer leuke feestjes. Vanavond de eh, Throwback in Air in Amsterdam. Begint om 11 uur en eh, duurt tot uh, pak een beet 5 uur. Meer informatie air.nl. En ook die line-up, ik heb echt geen idee, want ook die line-up heb ik niet meegekregen. En vanavond in de Melkweg, wekelijks een feestje encore vanavond, de Divine Council. Begint rond de klok van middernacht, duurt 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check melkweg.nl. En de line-up, Max Live on Stage, Divine Council. En de DJ's zijn Friend en eh, DJ Prime. Dat vanavond allemaal in de Melkweg, het wekelijkse feestje Encore. Oftewel hip-hop, R&B en whatever. En nog een leuk feestje vanavond in de Panama. Summer of Love begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. In de Panama natuurlijk. Voor meer informatie check panama.nl. Het is, eh, ja, 2 september. En eh, vanavond een beetje de hippie movement. Dus moet je maar even kijken. Als je zin hebt om naar de Parma te gaan, maar check eerst even de website parma.nl. En wat dichter bij huis, de Stalker, heb ik geen informatie over. Maar in de Stalker is altijd wat te doen natuurlijk. Hè. Tot zover de party update. Door met muziek. Deze zaterdagavond. Wat dacht je van Angelo Ferreri met Jacking Item? Party Update. Nightwalk Top 10. Nightwalk Top 10. Show facts. En DJ's in the mix. DJ's in the mix. Baby, op ZFM Zandvoort. ZFM. ZFM. ZFM. oftewel Ted. Nou, voor muziek van Gerson Jackson met Hugging and Loving. En dat was de Chocolate Puma remix. En de heren van Chocolate Puma die hebben ooit hier... pakken bij het 100 jaar geleden hebben ze dit programma op de zaterdagavond gepresenteerd. Hier bij ZFM Zandvoort. Alleen toen zaten we nog eh, in de watertoren. Het is even tijd voor de 10 boven best waterdag. Deze week op 10... Robasonic en verder Dawn met All Dollars. Op 9 deze week Dario Diatis met Sunshine People. Deze week op 8 Illusius en Barrientos met Taking Over. En op 7 plaat die zojuist horen Gerson Jackson in de Chocolate Puma remix met Hugging and a Living. Op 6 deze week Purple Disco Machine met Devil in Me. En op 5 deze week Gary Chandler. Don't Deny featuring eh, Gary Chandler. En op 4 deze week Route 94 House and Pressure, die staat er echt al heel erg lang in. Die kwam eh, binnen in eh, juni, geloof ik. En ja, staat nog steeds hoog dit. Ex-nummer 1 plaatje. Op 3 deze week, Basement Jack. Met een nieuwe plaat. Rendezvous, de Jazz Garcia Club Mix. Deze week op 2, Carl Cox. Ja, die hele oude bejaarde man die nog net niet met een rollator op het podium opgaat. gaat. Doen het met zijn nieuwe plaat I Want You Forever. De Just Butler remix. En deze week nog steeds op 1. Kwam er ook in juni in de lijst. En eh, dat was, eh, even kijken, op 16 eh, juni kwam die nieuw binnen in, de bovenste tien van de dansvloer. Het is Camel Fat een Elderbrook met Cola. Die plaat hoor je waarschijnlijk op elk radiostation, want... ik hoorde van de week dat die Grand Slam was of zo. Maar je hoort het nu hier. Camel Fat met Cola. De nummer 1 in de 10 bovenbeste plaat van de dansvloer. Got She said for the light. She sees the vision going. Cup and line after line. See how she looks in trouble. See how she dances and she sips the Coca-Cola. She can't tell the difference. That's what you're calling but They don't wanna let you in You drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips a Coca-Cola. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. Enough of the arguments she sips a Coca-Cola. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. coming don't wanna let you in. You drop back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, now. Enough the arguments. She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for. don't wanna let you in. You drop back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, now. Enough the arguments. She sips the Coca-Cola. Can't tell the difference, dat was Antonio Clamaran met Brazil, de Robert Lewis en Blamoon Pizza. 2017 remix. En als je goed geluisterd hebt, uh, eh, eh, Simply Red hebben het gebruikt. Maar het origineel is van de Man natuurlijk. Daar hebben ze echt in die tijd bakken met geld in verdiend, eh, mee verdiend in de jaren 90. Met dat uh, sampletje, die trommeltjes. voor Antonio Clamaran horen we Klepto met The Music Got Me. De Darius Sirosian remix. En tot zover ook het eerste uurtje vandaag. ook niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan zijn we nog twee uur lang bij. We trappen af om tien uur met DJ Mauzo en zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje gaan we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Maar voor nu nog eventjes muziek. Nog vlak voor de break. The Basement Jacks met Rendezvous. De Jesse Garcia Club Mix.